Casanova, Batsch, Batsch, Casanova, Batsch, Batsch, Casanova, Batsche me. Casanova, Kiss, Kiss, Casanova, Kiss, Kiss, Casanova, Kisse me. Sind auch andere Frauen heute noch dein? Eines Tages liebst du mich allein. Casanova, Batsch, Batsch, Casanova, Batsch, Batsch, Batsche, Batsche me. Nimm mich in deine Arme, lass mich ein bisschen treu. versäumen, was mich glücklich macht heut Nacht. Casanova, Batsch, Batsch, Casanova, Batsch, Batsch, Casanova, Batsche me. Casanova, Kiss, Kiss, Casanova, Kiss, Kiss, Casanova, Kisse me. Sind auch andere Frauen heut Nacht dein, eines Tages liebst du mich allein. Casanova, Batsch, Batsch, Casanova, Batsch, Batsch, Batsch, Batsch, Batsch, me. in deine Arme, lass mich ein bisschen träumen. Komm, lass uns nicht versäumen, was mich glücklich macht heute Nacht. Casanova Batsch, Batsch, Casanova Batsch, Batsch, Casanova Batsche me. Casanova Kiss, Kiss, Casanova Kiss, Kiss, Casanova Kisse me. Sind auch andere Frauen heute noch dein? Eines Tages liebst du mich allein. Casanova Batsch, Batsch, Casanova Batsch, Batsch, Batsche, Batsche me. Nimm mich in deine Arme, lass mich ein bisschen versäumen, was mich glücklich macht heute Nacht. Casanova, batsch, batsch. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Casanova Bartsbarts, ja, welkom. Uh, uit 1963 was hij, Pelula Clark. Net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van je dag vullen met eh, relaxe muziek hier in eh, de laatavond. Speciaal voor jou op jouw eh, lokale zender. Met vanavond mooie onderwerpen en relaxe muziek. En deze avond spreekt Herman de Bruin met drie inspirerende gasten. Namelijk met Delia Tietre. Die brengt met haar onderneming regenboogvlechten kleur en plezier op kinderfeestjes met vrolijke vlechten en glitter makeovers. En dan Anoushka Zwaneveld vertelt over kunst op recept van E25 in Schiedam, waar kunst wordt ingezet voor mentaal welzijn. En dan Annelies Maris deelt haar pas onderwijs, verbinding en echte aandacht voor elkaar dat alles hier in, eh, in de late avond. Ik zou zeggen, luister mee en laat je inspireren. Mijn naam is Norbert Ketting. Welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent. dit is eh, Rock met uh, Rod McKeon met Soldiers Who Wants To Be Heroes uit 1971. Veel plezier met de late avond. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions. wanna be civilians, soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun, wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why. Soldiers who want to be heroes number practically zero. There are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions after while, these civilians, sticks and stones can break your bones, even names can hurt you. But the thing that hurts the most it's when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead? From the people of the land would like to see their sons again. Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions who wanna be civilians. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions one of these civilians. God, if men could only see the lesson taught by history that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong. Let all men of goodwill stay in the fields they have to till feed the mouths they have to fill and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero.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 Delia Triete brengt met haar onderneming regenboogvlechten kleur en plezier op kinderfeestjes. Hoe ze dat doet en waarom en eh, wanneer, dat, <laughs> dat hoor je straks bij, je eh, met Herman Brown praten. Eerste Meat met I Do Everything for Love uit 1993. Dit is de late avond, het nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the flame. Some days I pray for soul. Some days I just pray to We gaan praten over regenboogvlechten en dat doe ik met Dedia Tietre. En die is in de studio. Dedia, welkom. Dankjewel. Regenboogvlechten, dan denkt de luisteraar, waar hebben we het dan over? Hebben we het over verschillende kleuren, denk ik, in ieder geval. Ja, dat klopt helemaal. Nou, we hebben vlechten in alle kleuren van de regenboog, daarom de mhm. naam regenboogvlechten. Maar ik moet zeggen, we hebben ook één uh, extensions met, waarin alle kleuren ook verwerkt zitten de regenboog extension. En die is, nou, vinden kinderen zo leuk. Ja. Dus daar is eh, de onderneming naar vernoemd. Want vlechten heeft met haar te maken, dus verwerk je dat in het eigen haar dan? Ja. En dan kan je daar eh, mee voor de spiegel gaan staan. Vinden kinderen, wat vinden kinderen daarvan? Wat, wat krijg je voor reacties? Nou, kinderen vinden het geweldig. Eh, ja, hoe kom je op zo'n idee? Want ik, ik, kan me niet herinneren dat ik ooit van iemand anders gehoord heb die dat doet. Nou, <laughs> ja, dat moet ik even zeggen. Ja, je dochter zit erbij in de studio en die wijst naar zichzelf. Dus dat heeft daarmee te maken, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Vertel. <laughs> nou, vlechten, dat is iets wat ik eigenlijk altijd al heel leuk vind om te doen. Mhm. Als hobby. En ja, is dat zo? Dus ik heb volgens mij ook. Eh, ja, toen zijn we nooit een keertje in een winkel geweest. En toen zagen we allemaal gekleurde vlechten. En dat vond zij dus heel erg leuk. Eh, en toen hebben we dus ook een kleur, een gekleurd nou, paars of zo extensions gekocht. En ik moet wel zeggen, inderdaad, zij was een jaar of drie en toen deden we dat voor het eerst. Gewoon twee van die vlechtjes en dat vond zij hartstikke leuk. Ja. En daarna heeft het nog wel een paar jaar geduurd voordat we er echt wat meer mee doen. En ik zeg we, omdat ik het wel samen met mijn dochter doe. Want <laughs> je werkt ook voor kinderfeestjes, daar, daar doe je het ook. Maar ik zag ook ergens staan het stationshuis in Delft klopt ook helemaal. Ja? Ja. Wat doe je ehm, daar precies dan? Nou, als zij een leuk evenement hebben, dan sta ik daar wel eens. En dat is mhm. ook voor andere evenementen. Dan zijn wij in te huren, te boeken. En dan komen we daar staan en dan maken we de kinderen blij met vlechten. En we doen inmiddels ook meer. wat, ja. wat is dat meer dan? Nou, we hebben ook glitter tattoos. Dus dat zijn van die, eh, nou ja, gekleurde tattoos, glitterende tattoos. Maar die er ook weer af kunnen. Die niet in de huid zitten, maar die er ook weer af kunnen, toch? Precies, die blijven niet in de huid zitten. Dus helemaal nee, kindvriendelijk. Maar je kleedt kinderen aan eh, met iets bijzonders. Glitters en glamour, dat vinden ze allemaal mooi. Dat vinden ze allemaal mooi, ja. ja, En we zijn nu ook begonnen met schmink. Oké. Dus, ja. Dus dat gewoon eigenlijk alles om die kinderen te laten stralen. Ja, probeer je dat dan uit op je eigen dochter? Want die is er wel bij en die weet ook van alles te vertellen. Ja, dat zien de luisteraars niet, maar ze maakt wel gebaren dat ze erbij hoort. Ja, dat is helemaal waar. Ze instrueert mij van eh, mama, vergeet dit en dat vooral niet. Mhm. <laughs> Oh, dus dat is je opvolger straks misschien? Nou, wie weet. Samenwerking met? Het gaat er vooral om, vind ik, dat, eh, dat we iets doen wat leuk is. En dat ze mhm. ook leren ehm, ondernemen. Dus eh, als je iets wil doen, doe het gewoon. Kijk hoe ver je komt. Heb er plezier in en geloof in jezelf. Ik vind dat is vooral de boodschap. Dat is een prachtige boodschap natuurlijk. <laughs> Eh, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Eh, je bent in te huren voor allerlei evenementen, feestjes en zo. Hoe kunnen mensen je het beste bereiken? Mensen kunnen me het beste bereiken via Instagram. En mijn Instagram is regenboogvlechten maar ook via de mail. Mm -hmm. Dat is regenboogvlechten.gmail.com. Ja, en dan kunnen mensen je contacten en dan kan je kijken of dat allemaal past. Want je hebt ook nog andere werkzaamheden. Ja, precies. Dit is echt een, eh, nou, een onderneming, maar dat doe ik naast mijn eh, werk. Eigenlijk is het een hobby, maar het is uitgegroeid tot een soort werk. Uit, uit de hand gelopen hobby, uit inderdaad. Hand, ja. ja. En stichtingen, dat vinden we ook heel erg leuk. Eh, stichtingen die huren ons soms vaak ook in voor eh, als zij iets leuks hebben. Mhm. En dat is gewoon vaak een alternatief voor ehm, schminken. Ja, ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Ben je daar uniek in? Nou, ik moet zeggen, ik heb wel eens rondgekeken. En vooral de combinatie die wij doen <laughs> en de opzet die we hebben, die heb ik nog nergens gezien. En dat is ook zo gaandeweg ontstaan van wat wij dachten dat handig was en wat de kinderen leuk vinden. Al werkende ben je gekomen tot waar je nu bent. Precies, ja. ja. Heel mooi om dat allemaal te horen van je.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 Et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace. m'appelle pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace. Ton rire vient tout effacer. Le jour dissipe ton image et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage celui qui va me is De Late Avond van Norbert Ketting. 1965. Zometeen ons eh, tweede onderwerp van vanavond. Herman de Bruin gaat praten met Anoushka de Zwaneveld. Eh, ze vertelt over kunst op recept van E25 in, eh, in Schiedam. Eerst gaan we luisteren naar Ed Sheeran en Beyoncé met Perfect uit 2017. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is over. cross We're listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby. dark with you between my arms. Barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. praten over het onderwerp E25 zorg en welzijn. En dat doe ik met Anouska Zwaneveld en die is in studio. Anouska, welkom. Dankjewel. E25, dat klinkt bij mij als een Europees wegennet. Dat klopt, dat is het ook. <laughs> Ja, ja. maar, die loopt helemaal naar Palermo, hè? Dat oh, de dat wist e Nou, dat hebben jullie uitgezocht. Ja, dat was wel even belangrijk om te weten. Maar daar gaan we niet naartoe. We blijven gewoon in Schiedam precies. Ja, want E25, zorg en welzijn staat erachter en dan wordt het al een beetje duidelijk maar wat het betekent. Maar waar staat die E25 dan voor? E25 is de route waar wij toen wij lang, lang geleden begonnen, ehm, de eerste werkgebieden aan zaten. En die zaten allemaal aan de E25. Ook. Eh, dus, dus heeft zo is dat eigenlijk ooit begonnen. is eigenlijk zo blijven hangen. Die naam die werd steeds bekender en steeds groter. En toen dachten we, ja, moeten we nou nog een naamsverandering aangaan? En dachten, nou, we laten het lekker wel. Maar doordat, doordat er zorg en welzijn achter staat, is wel duidelijk wat jullie doen. Precies. In Schiedam. Ja. Want jullie gaan starten met kunst op recept. Dat klopt. Maar dat halen jullie niet bij de apotheek. Nee, het is een recept wat je via de huisarts of via de wijkverpleegkundige kan krijgen, via de welzijnsadviseur. en eh, het is vooral bedoeld voor mensen die licht, lichte stress hebben, ehm, lichte psychosomatische klachten hebben, zoals mhm. stress, rouw, eenzaamheid. Ja. En in plaats van dat ze zeggen, nou, we gaan jou een pil geven om, te, om ervoor te zorgen dat je wat beter gaat voelen, gaan we zorgen dat jij eh, met kunst en cultuur in aanraking komt. Dus eh, genezing via kunst en cultuur? Ja, het is eigenlijk uit het hoofd in je handen. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. Ja. Eh, in, eh, in een reeks van zo'n tien eh, lessen, dus in tien uur tijd, en dat kunnen we verdelen zoals iedereen dat graag wenst, ehm, kan er een discipline uitgekozen worden. Of dat nou gitaarspelen is, of dat nou beeldhouden is, of dat nou schilderen in de natuur is. Mhm. Ehm, in samenwerking met de uh, kunstvakdocent ga je dat doen. En dat is individueel of in, in groepsverband. en we hopen dat je daar wat kalmer en rustiger van wordt en dat je wat gaat brengen. Is het dan ook afleiding? Tuurlijk is het afleiding, maar het is, het is bewezen dat op het moment dat jij daadwerkelijk bezig bent met iets te creëren, hè, mhm. of dat nou eh, met je handen is, of met je lijf is, of muziek maken is, eh, dat is het moment waarop je hoofd uitgaat en je zorgen stoppen. Ja. Ja. ja. en zijn dat mensen die je al kent, die uh, weet dat ze binnen zorg en welzijn al bezig zijn daarmee? Zijn het vaste patiënten van jullie? Nee, nee. nee dat niet. Het is totaal ook niet op eh, indicatie, het is echt preventief. Hè? Het is de bedoeling om te voorkomen dat je uitvalt. Ja, ja. Dat je vervolgens ehm, eh, naar een arts moet eh, omdat het echt niet meer goed gaat. We willen juist die stap daarvoor zijn. Want het wordt zo'n moment dat je denkt: hé, hey, ik zit echt even lekker, niet zo lekker in mijn vel. Eh, ik ben wat somber. Ik heb daar mhm. wat last van. ik ben wat eenzaam. Dan gaan we dat juist preventief voor je inzetten. Jullie zijn sinds januari dit jaar begonnen met kunst op recept. Heb je al reacties van mensen? Nou, ik ben nu heel erg druk bezig met, met de voorbereidingen. Dus ik ben alle welzijnsorganisaties bij elkaar aan het krijgen. Om dus het is nog niet eh, effectief met mensen? Eh, nog niet effectief, maar dat begint echt vanaf april begint het officieel. April, ja, ja. ja. jullie een website waar ook nog wat van dit eh, evenement en van deze proefperiode op staat? Er staat het een en ander op www.e25.nl. Daar heb je die E25 weer terug. Um, maar daadwerkelijk doorverwijzen kan echt alleen via eh, Ja, precies. Maar je kan wel vast wel oriënteren op die website. Er staat wel wat op. Daar staat zeker wel wat op, ja. Duidelijk. Nou, dan wensen we jullie heel veel succes met alles wat jullie dan gaan doen. Als de proef gaat slagen, gaat het waarschijnlijk gewoon door. Dankjewel. zijn jullie uniek in Nederland wat dit betreft? Of heb je daar geen idee van? Nee, we zijn niet uniek. Er is eh, drie jaar geleden het eerste onderzoek eh, over gedaan. Dat is in Utrecht oh, gedaan. Ja, ja. Vervolgens is de gemeente Leiden gaan volgen en Amsterdam Zuidoost. En, en nu beginnen we zo langzamerhand een beetje landelijk dingen uit te zetten. Ehm, dus ik denk dat we nu ongeveer zo'n 9 tot 10 gemeentes hebben die dit dus uitzetten. En jullie gaan daar binnenkort mee beginnen in Schiedam. Zeker. Het ging over kunst op recept en Anoushka Zwaneveld, zij vertelde erover. Dank voor het gesprek. Jij die nog moet beginnen. En jij die nog durft te dromen. Jij die nog niet verbittert. gelooft dat je de hemel kunt bestormen. En jij die alleen je hart volgt. En jij die nog durft te vallen. Jij die op een dag zult vliegen, niet bang om je vleugels te verbranden. Jij die op het punt staat te vertrekken en gelooft dat je je grenzen kunt verleggen. Vertrek niet zonder mij, want ik wil jou volgen als ik moet ondergaan, dan liever op een storm op zee met golven. Laat mij de wereld zien, tot voorbij het einde. Laat mij zien hoe je de sterren van de hemel zingt, de maan verleidt en het zonlicht dringt. Jij die voorbij jezelf denkt en jij die een nieuwe taal zingt. Jij die voorbij jezelf denkt, omdat je nooit door het spotlicht werd verblind. Jij die op het punt staat om te vertrekken. En geloof dat je je grenzen kunt verleggen. Vertrek niet zonder mij, want ik wil jou volgen. Als ik moet ondergaan, dan liever op een storm op zee met hoge golven. Laat mij de wereld zien, tot voorbij het einde. En laat mij weer van het begin zien hoe je de sterren van de hemel zingt, de maan verleidt en het zonlicht dringt. Al is de wereld in de war, lijkt de dag soms op de nacht. In deze doorgedraaide tijd hou jij jezelf overeind. En gaat de zwaartekracht voorbij. Maar als je gaat, ga niet zonder mij. since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody Lady Gaga en Bruno Mars. En daarvoor hoorde je Stef Bos met Niet zonder mij uit 2021. Eh, Zometeen ons laatste onderwerp hier in eh, de late avond. Annelies Maris deelt haar passie voor onderwijs, verbinding en echte aandacht voor elkaar. Eerst Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez met eh, Never Be The Same. Come on. complete of those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends. Ik ga praten met eh, Annelies Maris. Ze is Nederlands marketinggericht lerares zwemmer. En wat me opviel was pannenkoekenliefhebber. <laughs> Klopt helemaal. <laughs> ik heb geen pannenkoeken meegenomen. Nee, nee, dat hadden we misschien nog even kunnen bedenken. Maar hebben we ook niet bedacht. Maar eh, ja, je hebt dat ergens op de sociale media staan, neem ik aan. Maar dat hebben wij niet zelf bedacht. Nee, klopt. Maar ik eh, ben helemaal verbaasd dat het er. we krijgen een nieuwe website. Ja. En daar heb ik die tekst ook eh, afgehaald. <laughs> De tekst van zes jaar geleden. En ehm, toen begon ik met uh, Masha Netezon, een hele goede vriendin van mij, eh, die naar Nederland kwam om Nederlands te leren. Begonnen wij Stichting Walking and Talking. En toen konden wij via een bekende een gratis website krijgen. En dat gingen we invullen. En toen uh, hebben er wat opgezet ook over onszelf. Ja, en, ja, ja. Ehm, en dan kwamen de pannenkoeken er ook <laughs> ja, ja, ja, En Walking and Talking, is het bedrijf wat je doet of moet ik dat zien als vrijwilligerswerk? Nee, het is, ehm, wij zijn de directeuren van de stichting. Ze dus hebben het toen tijd opgericht. En omdat het eigenlijk zo groot werd dat het niet meer in vrijwilligersuren te doen was, mhm. eh, is het een betaalde baan geworden. En daar zijn we ook uh, allebei drie tot vijf dagen per week druk mee. Oké. En het is les, uh, Nederlands lesgeven aan mensen die aan andere taal spreken. Even korter de bocht gezegd. Ja, en dan wandelend en dan eigenlijk, eh, op, ja, dus geen les, maar laagdrempelig kletsen. Ja, niet, niet een leslokaal, eh, maar walking is dus buiten zijn en gewoon als goede vrienden met elkaar praten. Maar dan wel in het Nederlands. Ja, ja. Ehm, ja, heb je dat uh, van begin af aan gedacht dat je dat wilde gaan doen? Of had je iets met de Nederlandse taal? Oh nee, helemaal niet. Eigenlijk, um, ik wilde op een gegeven moment vrijwilligerswerk doen. En toen dacht ik, ben altijd goed geweest in rekenen. Eh, dus ik ben eigenlijk een rekenmeisje. En eh, ik was altijd heel slecht zelf in de vreemde talen. Dus toen dacht ik, als ik vrijwilligerswerk ga doen, dan wil ik wel bijles geven in rekenen een beetje gek, maar ik had me opgegeven. En toen was er iets misgegaan. En toen hadden ze gedacht dat ik graag taalvrijwilliger wilde worden. Oh, dat is wel de andere kant. Dus, ja. Eh, ja. En toen dacht ik, nou, taalvrijwilliger, voor ik. Ehm, maar dat was dan bij de bibliotheek, bij het taalcafé. En dan gaat het ook heel erg over de spreekvaardigheid. En toen dacht ik, ja, wat ik altijd moeilijk vond was grammatica. En als ik dat niet hoef uit te leggen, want ik ben gewoon niet een docent en ik docent Nederlands. Maar als het gaat om spreken, iedereen die hier geboren is, die zou dat in principe ook een ander kunnen leren. Ja. Dus toen eh, was ik gestart als eh, taaldocent vrijwilliger bij de bibliotheek. En daar ontmoette ik toen Masha. En zij was vanuit Rusland naar Nederland gekomen eh, voor de liefde. En ze had daar gestudeerd en kwam hier. En ja, ze was eigenlijk dat ze. Maar ze moest ook Nederlands leren, dus dat wilde ze ook. Ja, ja. En ze voelde ook van waar is mijn identiteit gebleven als ik de taal niet kan spreken? Want ik kan mensen niet verstaan, ik kan mijn schoonfamilie niet verstaan. En in Rusland was ik iemand en hier moet ik helemaal opnieuw beginnen. Mhm. En toen zijn we eigenlijk, ja, we werden vriendinnen en toen hadden we het erover van, eh, wat gaan we doen? En eh, toen had zij bedacht, laten we anders naar buiten gaan en dan een soort wandelend taalcafé starten. En eh, we zijn allebei van sport en van het buitenleven, dus dat zijn we toen gestart. En de eerste keer dacht ik nog, oh, ik weet niet of ik het eigenlijk wel eh, heel leuk vind. Want we waren met allemaal mensen die de taal leerden en ik was eigenlijk de enige vrijwilliger. Mhm. Eh, en dan liep ik naast duo's als een soort wandelend woordenboek. Dus dan liepen we over de Erasmusbrug of we liepen langs een park. En dan werd mij gevraagd, eh, kun je even helpen bij deze zin of even helpen met dit woord? En toen dacht ik, oh, dat, <laughs> dat doe ik wel. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk en helemaal niet prettig. Want nu ben ik een hulpmiddel, maar ik heb niet dat gelijkwaardige gesprek. Dus mhm. toen dachten we, we maken gewoon duo's en we vragen nog meer Nederlanders bij om te helpen. En daar is Walking en Talking uit ontstaan. en dat heeft een, op een gegeven moment een vogelvlucht genomen. En jullie hebben het uitgebreid, want je bent in meer steden en plaatsen actief geworden. Ja, ja. ja we zijn nu ook in Capelle en Krimpen actief geworden. En we hopen misschien dit jaar nog naar Gouda en Groningen te gaan. Dus dat zou ook eh, fantastisch zijn. Annelies Maris, dankjewel voor het gesprek. En wanneer ga je weer pannenkoeken eten? Oh, <laughs> misschien dit weekend. Oké. <laughs> Nee, want die pannenkoekenliefhebber houden we er wel in. Toch? Yes. Ja. Nogmaals dank. en Herman de Bruin was dit het eh, laatste onderwerp eh, van vanavond hier in eh, de late avond. Het is bijna middernacht en dan krijg je wel tussenwets voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Kijk eens op www.laatavond.nl. of like en deel ons op Facebook. En die pagina heet ook De Late Avond. Morgenavond zit hier Bette Wolf ook weer met de relaxe muziek, mooie onderwerpen. En eh, in dezelfde studio, nou ja, andere stem en andere, <laughs> andere muziek. Ik ben weer volgende week maandag en dan is het, let op, uh, zomertijd. Eh, dat gaat gebeuren dit weekend. Ehm, zaterdag op zondag gaat de klok een uur vooruit. Lange licht en de, ook ietsje lange donker morgens. Maar de, ja, de dagen gaan weer lang worden. Heerlijk. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Goed dat je luisterde. dankjewel. Fijn dat je erbij was. uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl